Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij de vliegramp in de Franse Alpen zijn alle 150 inzittenden om het leven gekomen. Onder de doden is zeker één Nederlandse. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de vrouw uit Brabant komt. Het toestel van de Duitse maatschappij German Wings stortte vanochtend neer bij Barcelonet ten noorden van Nice. Het was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. Onder de omgekomen passagiers zijn zeker 67 Duitsers en 45 Spanjaarden. Verder staat vast dat minstens één Belg is omgekomen. Aan boord was ook een Duitse schoolklas met twee docenten. De gymnasiumklas kwam terug van een uitwisseling met een school in de buurt van Barcelona. Volgens de autoriteiten wordt het een erg moeilijke bergingsoperatie. Restanten van het vliegtuig liggen op een hoogte van 2000 meter in onherbergzaam gebied. Van het toestel is niets meer over. Op de rampplek in de Franse Alpen zijn 300 hulpverleners bezig met bergingswerkzaamheden. Over de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat de Airbus in enkele minuten daalde van een hoogte van 10 kilometer naar 2 kilometer. Franse media melden dat een van de zwarte dozen met vluchtgegevens inmiddels is gevonden. Het kabinet is niet van plan om het VVD-voorstel voor een strenger asielbeleid over te nemen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat het plan geen kabinetsbeleid is, maar een opvatting van een van de grote partijen. De VVD presenteerde zondag een plan om de buitengrenzen van de EU te sluiten voor asielzoekers. Eerder vandaag wilde de nieuwe VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Dijkhoff, niet reageren op het VVD-voorstel. Het weer bewolkt met plaatselijke kans op wat lichte regen.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 See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply.